In totaal moesten 340 pensioenfondsen voor 1 april een herstelplan indienen. Veel fondsen zijn door de financiële crisis in problemen gekomen. DNB is nog met ongeveer 50 pensioenfondsen in gesprek. Hun herstelplan is tot nu toe onvoldoende. De plannen van de grote pensioenfondsen ABP en Zorg en Welzijn zijn al wel goedgekeurd. Op een camping in de Brabantse Rijsbergen houden gemeente, belastingdienst, politie en justitie de hele dag een grote controle. In de eerste uren zijn drie mensen aangehouden waarvoor is niet gemeld. Op het terrein staan veel bouwwerken die groter zijn dan toegestaan. Verder is op de camping een hennepdrogerij gevonden en zijn tien auto's in beslag genomen. De Vreemdelingendienst onderzoekt de identiteit van tien Oost-Europeanen. Bij rellen in de voorsteden van Parijs hebben jongeren zo'n 300 auto's in brand gestoken. Meer dan 10 agenten raakten gewond. 240 mensen zijn aangehouden. In een van de voorsteden kwam het tot een botsing tussen de politie en een groep krakers... die weigerden uit een oud ziekenhuis te vertrekken. Vandaag vieren de Fransen 14 juillet. Aan de vooravond van Frankrijks Nationale Feestdag breken in de grote steden geregeld rellen uit. In Limoges zijn de 171 overgebleven toerrenners zonder oortjes van start gegaan voor de tiende etappe. De renners kunnen nu alleen met hun ploegleider praten als die in zijn auto naast de wielrenner gaat rijden. Veel ploegleiders vinden dat onverantwoord. Er was rekening gehouden met protestacties in het peloton, maar tot dusver wordt er normaal gereden door de renners. In de strijd om de Champions Trophy in Sydney hebben de Nederlandse hockeyvrouwen met 1-0 van Duitsland gewonnen. Nederland heeft nu één wedstrijd gelijk gespeeld en twee wedstrijden gewonnen. Het weer zon, maar ook kans op een regen- of onweersbui. Temperatuur ligt tussen 21 graden op de Wadden en 26 in Limburg. Morgen en donderdag veel zon en hoge temperaturen. Vrijdag en in het weekend regen- of onweersbuien en minder warm.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 Van Coordate Mensen in Nood, Free Voice, Stichting Vluchteling en UNHCR. Het project is helemaal gefinancierd door de Postcode Loterij. Daarom namens de teruggekeerde vluchtelingen alle deelnemers aan de Postcode Loterij hartelijk dank. Meer informatie op Zuid-Sudan.nl. sober. You really don't remember.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 And every day I missed you more. you made. Zandvoort. Ik <laughs> voel de zomer op ZFM.